De beste plaat van Europa is net als vorige week in handen van de Black Eyed Peas Meet Me Halfway. Negen weken lang staan ze al in de lijst van Europa. En deze week dus weer 40 puntjes verdiend voor de Eurohit. Normaal zeg ik tot volgende week, dat gaan we nu niet doen. Volgende week geen Euro Breakdown. We zijn ons dan aan het voorbereiden voor de Eurohit, welke hier 27 december. Zondag 27 december, 8 uur lang de muzikale flashback van een vol jaar. De 100 beste platen van het afgelopen jaar krijg je dan van mij en van Anders Jaap Koper en Rob Harms. Met z'n vieren gaan we dan een show neerzetten. Ik wens je een fijn weekend. Mocht je naar de toneel gaan vanavond, veel plezier.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 Als toch meer dan een jaar salaris wordt uitgekeerd zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Vicepremier Bos heeft uitgehaald naar de nationale ombudsman Brenning Meijer. Die vroeg zich gisteren af of de politie bij de rellen in Hoek van Holland geen excessieve maatregelen heeft genomen om zich te verdedigen. Bos zei dat het kabinet geschokt is en gebruikte de woorden onverantwoord en ongepast. Hij wees er onder meer op dat justitie heeft bepaald dat de agenten niet worden vervolgd. Brenning Meijer noemt het jammer dat het kabinet reageert op berichten in de media. De Rotterdamse advocaat Mohamed Enaid hoeft toch niet op te staan als de rechter de zittingzaal binnenkomt. Dat heeft het Hof van Discipline bepaald. Het is gebruikelijk dat advocaten uit respect gaan staan. Maar de orthodoxe moslim Enaid weigert dat en zegt dat zijn geloof het opstaan voor de rechter verbiedt. In beroep oordeelde het Hof dat het blijven zitten van Enaid geen intentie van minachting van de advocaat is. Provinciale staten van Noord-Brabant hebben een bouwstop afgekondigd voor geiten- en schapenhouderijen. Gemeenten mogen geen vergunning meer afgeven voor de bouw of uitbreiding van geiten- en schapenhouderijen. De maatregel is genomen om de uitbreiding van Q-koorts tegen te gaan en geldt in ieder geval voor een half jaar. De EU geeft de ontwikkelingslanden de komende drie jaar 7,2 miljard euro voor klimaatregelingen. Dat is besloten in Brussel. De EU wil hiermee een impuls geven aan de klimaatconferentie in Kopenhagen. Nederland betaalt 300 miljoen. De EU-landen hebben verder toegezegd dat hun eigen CO2-uitstoot over 10 jaar 20% lager moet zijn dan in 1990. Het weer. Soms wat regen, minima vannacht rond 3 graden.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 sleep switch. sleep twitch. fight. 9. am on leaves.